dat het Sjiitische blok van premier al-Maliki zijn afspraken niet nakomt. Daardoor is er geen vertrouwen meer. Twee dagen geleden was er eindelijk een akkoord over machtsdeling. Daarmee kwam een eind aan een politieke impasse die acht maanden had geduurd. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie gaat leiding geven aan een internationaal holocaustproject. Twintig instellingen uit Europese landen en Israël, die onderzoek doen naar de holocaust, gaan hun onderzoeksmateriaal en archieven samenbrengen. Over vier jaar moet er dan een centraal archief zijn waarin alles over de holocaust is terug te vinden. De Birmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi komt naar verwachting aan het begin van de middag Nederlandse tijd vrij. Dat heeft een hoge politiefunctionaris gezegd tegen persbureau DPA. Honderden aanhangers van de Nobelprijswinnares hebben zich al rond haar huis verzameld. Aung San Suu Kyi heeft 15 van de afgelopen 21 jaar gevangen gezeten of onder huisarrest gezaan. Nederland volgt de rechtszaak in Rwanda tegen oppositieleidster Ingabire op de voet. Dat heeft minister Roosentaal geantwoord op vragen van GroenLinks. Ingabire, die 16 jaar in Nederland woonde, zit in Rwanda vast voor terroristische activiteiten. Eerder dit jaar mocht ze niet meedoen aan de presidentsverkiezingen. De Nederlandse ambassade kan niets voor haar doen omdat Ingabire alleen een Rwandees paspoort heeft. De sein- en wisselproblemen tussen Maastricht en Heerlen zijn voorbij. Door de problemen was het treinverkeer op het traject sinds vorige week donderdag verboden. Maar ProRail is erin geslaagd een oplossing te vinden. De uitval van treinen en de inzet van bussen hebben de regionale vervoerder Veolia 100.000 euro gekost. Het weer. Aan de kust alleen vanochtend een enkele bui. In het zuidoosten de hele dag regenachtig.